De regeringsleiders en het Europees Parlement moeten nog met de voorstellen instemmen. De marechaussee heeft twee mannen gearresteerd... die worden verdacht van illegaal motorcrossen op een militair terrein. De mannen uit Soest en Zeist zouden de afgelopen drie jaar... voor bijna 80.000 euro aan schade hebben aangericht... op het oefenterrein in Leusden. Het gebied is niet toegankelijk voor het publiek. en wordt onder meer geoefend met zware voertuigen en granaten. Verder zijn er grafheuvels en staan er monumenten op het terrein. De marechaussee sluit meer aanhoudingen niet uit. Bij de twee nu opgepakte mannen zijn ook vijf crossmotoren en een quad in beslag genomen. Glastuinbouwbedrijven in de omgeving van Venlo hebben tientallen miljoenen euro schade geleden door de hagelbuien van afgelopen weekend. Bij enkele bedrijven is de schade zo groot dat de hele teelt weggegooid moet worden. Fruittelers hebben sproeiinstallaties paraat staan vanwege de nachtvorst die deze week wordt verwacht. In de nacht van donderdag op vrijdag kan het aan de grond drie dagen vriezen en dat kan grote gevolgen hebben op de vruchtvorming bij bijvoorbeeld appelbomen. Door de knoppen te besproeien, zodra het gaat vriezen, kan schade worden voorkomen. De landmacht en het korps mariniers krijgen de beschikking over piepkleine drones voor verkenningsmissies. De mini-helikopters hebben een spanwijdte van maar 12 centimeter en kunnen filmen en foto's maken. Hoeveel Defensie er aanschaft en hoeveel de drones kosten wordt niet bekendgemaakt. Het weer zonnig, maar vanmiddag steeds meer stapelwolken in het binnenland en vanuit het westen meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 15 tot lokaal 18 graden.